Overmars kwam begin dit jaar in het nieuws toen bekend werd dat hij seksuele berichtjes had gestuurd naar vrouwelijke collega's. Hij is toen per direct opgestapt. Er loopt nu een onderzoek naar hem, maar volgens het instituut Sportrechtspraak houdt Ajax veel informatie achter. De onderzoekers vragen daarom hulp aan de KNVB. Een grote brand in Krukius bij Haarlem. Vlammen slaan uit het dak van bedrijfspanden en er trekken dikke zwarte rookwolken over. Twee panden zijn niet meer te redden. De gevel is eraan, vertelt deze verslaggever van NH Nieuws. Die zijn helemaal weggesmolten. Ja, aan de bovenkant is, is er ook gewoon simpelweg van het pand af. Dus het is opgegeven. Er zijn voorlichten net ook. Dit, hier valt niks meer aan te redden. Het is nu een kwestie van die rook snel mogelijk verminderen en de vlammen eh, zorgen dat die weg zijn. Ja, dus ook een NL-alert verstuurd. Advies is om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. De GGD trekt de portemonnee voor mensen van wie de gegevens gestolen zijn. Dik duizend mensen kunnen een schadevergoeding van 500 euro krijgen. Bijna een jaar geleden bleek dat GGD-medewerkers een illegaal handeltje hadden. Ze verkochten de gegevens van mensen die een coronatest lieten doen. Flink schrikken voor mensen in Leeuwarden vanmorgen. Daar kwam een groot vrachtschip per ongeluk een woonwijk binnengevaren. Het 70 meter lange schip ramde bootjes en stijgers. Heel gek, heel ontvreemdend. Je, verwacht niet dat zo'n groot schip hier eh, in zo'n straatje binnenkomt. En vooral is het heel vreemd om te zien hoe al die boten eh, weggedrukt worden en eh, geflipt. Zoals deze, ligt letterlijk op de kop. Volgens de politie was de schipper onwel geworden. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, zon en sluierwolken vanmiddag. Het is eh, nu nog 19 graden. Vannacht helder, het koelt af naar 8 graden. Morgen zonnig en warm tussen de 18 en 25 graden.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 Of er Nederlanders in de trein zaten, is nog niet bekend. Radio Free Europe heeft in Rusland opnieuw een boete gekregen. Dit keer van ruim 190.000 euro, meldt het Russische staatspersbureau Interfax. De zender is schuldig bevonden aan het verspreiden van nepnieuws over de oorlog in Oekraïne. En Elon Musk is nog steeds van plan om Twitter over te nemen. Eerder vandaag twitterde hij dat de overname van het bedrijf voorlopig stil ligt... omdat hij eerst duidelijkheid zou willen hebben over hoeveel spamaccounts er op het platform zijn.